moeten 50.000 euro belastingvrij kunnen schenken. Dat zegt het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij dient het voorstel vandaag in als de Tweede Kamer... praat over de tarieven in de successiewet. Als ouders hun kinderen eenmalig 50.000 euro belastingvrij kunnen schenken voor een huis, zijn de kinderen niet afhankelijk van een tophypotheek, zegt het CDA-kamerlid. Ze zitten volgens hem dan niet meteen tot hun nek in de schulden. Het CDA hoopt met het plan ook de woningmarkt uit het slop te halen. Het olieconcern Shell heeft in het derde kwartaal een winst geboekt van 3 miljard dollar. Dat is 72% minder dan een jaar geleden. Volgens Shell hangt een forse winstdaling samen met de zwakke wereldeconomie. Er is daardoor minder vraag naar olie en dat leidt weer tot lagere olieprijzen. Om kosten te besparen is Shell bezig met een grote reorganisatie. 5000 banen verdwijnen. Bij Shell werken wereldwijd 100.000 mensen. De politie heeft nog eens vier verdachten aangehouden voor een rol bij de strandrellen in Hoek van Holland. Het zijn drie Rotterdammers in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar en een 18-jarige man uit Ridderkerk. Tot nu toe zijn 30 mensen opgepakt. Het strandfeest in Hoek van Holland eind augustus liep uit de hand. Politieagenten werden in het nauw gedreven. Een jongen van 19 kwam door een politiekogel om het leven. Groot-Brittannië is bezorgd over een gevangenisstraf voor een medewerker van de Britse ambassade in Teheran. De Iranier werd in juni gearresteerd tijdens de massademonstraties tegen de uitslag van de Iraanse presidentsverkiezingen. Hij kreeg een celstraf van vier jaar. De Britse regering heeft de Iraanse ambassadeur ontboden en eist dat de straf ongedaan wordt gemaakt. Het weer.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 Hope that someone can take it. God save me. tree you you coming back to me? Hier in Malawi is een enorm gebrek aan goed school- en lesmateriaal. Daarom heeft Edukans een webwinkel. Daar kun je naar eigen keus schoolspullen kopen.